met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Oosterwijk in Brabant tegen 8 uur vanavond kreeg de politie een melding van buurtbewoners die schoten hadden gehoord. Agenten vonden op straat twee mannen met schotwonden. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar één van hen overleed. De ander verkeert nog in levensgevaar. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd in Oosterwijk. De Tweede Kamer wil precies weten hoeveel het kost om de Olympische Spelen in Nederland te houden. Uit ambtelijke stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd blijkt dat het kabinet opzettelijk vaag is over de kosten. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. Uiteindelijk zou het tot een verlies kunnen leiden van 1,8 miljard, blijkt uit de stukken. Minister Schippers moet nu snel openheid geven van de Tweede Kamer. Het gaat steeds beter met de kinderen die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland. Volgens het ziekenhuis in Leuven, waar twaalf kinderen liggen, gaat het de goede kant op. Enkele gewonden kunnen het ziekenhuis snel verlaten. Acht kinderen zijn van de intensive care verplaatst naar een gewone afdeling. Maar ook de vier gewonden op de intensive care zijn aan de beterende hand. In Zwitserland liggen nog drie meisjes in een ziekenhuis. Zij zijn er slecht aan toe. De Engelse voetballer Fabrice Mouamba, die zaterdag een hartaanval kreeg op het veld, is bij kennis. Hij heeft vandaag voor het eerst gesproken en kan zijn benen bewegen. Dat vertelde een vriend die bij hem op bezoek was. Mouamba kreeg zaterdag een hartaanval toen hij met zijn club Bolton Wanderers tegen Tottenham Hotspur speelde. Vlak voor rust zakte hij op het veld in elkaar. Het weer, vannacht ontstaat mist en er is op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen eerst mist, later komt de zon door en wordt het tussen de 10 en 13 graden. De rest van de week zonnig lenteweer en de middagtemperatuur klimt geleidelijk naar ongeveer 17 graden.